Zit van der Linde met het NOS-journaal. Meer dan een miljoen mensen hebben een petitie ondertekend... tegen de geplande schorsing van het Britse parlement. Premier Johnson had dat voorgesteld... om de kans op een no-deal brexit te vergroten. Brexit-tegenstanders noemen het voorstel schandalig en ondemocratisch. De petitie staat sinds vanmiddag op een website van het Britse parlement. Bij 100.000 handtekeningen moet het parlement een debat overwegen. Die grens is ruimschoots gehaald. Hevige regen- en onweersbuien in het zuiden van Marokko... hebben het leven gekost aan tenminste zeven mensen. Rond de stad Teroudent werden inwoners overvallen door de regen, zeggen autoriteiten. Op sociale media zijn beelden gedeeld van mensen... die worden meegesleurd door modderstromen. Er zijn nog mensen vermist. De hulpdiensten zoeken naar overlevenden. De vorming van de nieuwe Italiaanse regering lijkt weer een stap dichterbij gekomen. Premier Mattarella heeft morgen vroeg een ontmoeting met de demissionaire premier Conte. Verwacht wordt dat Mattarella Conte zal vragen om een regering te vormen van de Vijf Sterrenbeweging en de Sociaal-Democratische PD. Dat zou een klap in het gezicht zijn van de leider van de Lega, Salvini. Hij blies vorige week het Italiaanse kabinet op in de verwachting dat hij zelf makkelijk de verkiezingen zou winnen. Het aantal doden bij een aanslag op een bar in het zuiden van Mexico is opgelopen tot 26. Elf zwaar gewonden liggen in het ziekenhuis. President López Obrador spreekt van een aanslag door een bende. Hij zegt dat de daders de nooduitgangen afsloten en de bar in brand staken. De Mexicaanse autoriteiten gaan ervan uit dat de aanslag het gevolg is van ruzie tussen bendes. De regio in het zuiden is een belangrijk doorvoerpunt voor drugs. En het weer, een onrustige nacht met regen- en onweersbuien. Het koelt flink af, tot 16 graden. Morgen minder buien en meer zon, met 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.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 ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Come home late, it seems you barely beat the sun. Tapping my shoulder, thinking you gonna get you some. Smelling like some fragrance that I don't even wear. So if you want some loving, I suggest you go curb.